5 uur. Jeroen van Kammer, het NOS Journaal. Op een veiling in New York heeft een schilderij van de Nederlandse kunstenaar Piet Mondriaan... bijna 45 miljoen euro opgebracht. Dat is een record. Het is voor het eerst dat voor Mondriaan zoveel wordt betaald. Het kunstwerk Compositie nummer 3 uit 1929 ging onder de hamer bij veilinghuis Christie's. Verwacht werd dat het tussen de 15 en de 25 miljoen euro op zou brengen. Een communiefeest en een feestzaal in Sittard is vannacht uitgelopen op een grote vechtpartij. Vier mensen raakten licht gewond. Er waren zeker tien mensen betrokken bij de vechtpartij. Om de situatie onder controle te krijgen werd een groot aantal agenten ingezet, zegt de politie. Over de aanleiding voor de ruzie is nog niks bekend. Ook is onbekend of er mensen zijn aangehouden. Ongeveer 1200 mensen stonden om middernacht op de Erasmusbrug in Rotterdam... om mee te doen aan de sponsorloop De Nacht van de Vluchteling. De deelnemers lopen 40 kilometer naar Den Haag... om geld op te halen voor noodhulp aan de slachtoffers van het conflict in Syrië. De actie heeft 600.000 euro opgeleverd. Amerika overweegt het leger in te zetten als de golfstaten worden bedreigd. Dat heeft president Obama gezegd na een bijeenkomst met de leiders van zes Arabische landen. De landen aan de Persische Golf zijn bezorgd over de toenadering tussen de VS en Iran. Veel landen in de regio, vooral Saudi-Arabië, twijfelen aan de goede intenties van dat land. Tussen de wrakstukken van de Amtrak-trein die afgelopen dinsdag ontspoorde in de Amerikaanse stad Philadelphia is nog een lichaam gevonden. Daarmee komt het dodental op acht. Volgens de burgemeester van Philadelphia zijn alle slachtoffers inmiddels geïdentificeerd. De 32-jarige machinist kan zich niets herinneren van het ongeluk. President Obama heeft gisteravond gezegd dat Amerika meer moet investeren in een veilig treinnetwerk. Het weer in het zuiden is het bewolkt en valt er wat regen.